De rivier in jouw ogen is blauwer dan blauw en het voelt als een deel van mijn leven voor jou. Waar ik op vertrouw, de weg die we moeten gaan. Tegen tegen rotsen slaan, weet ik dat je naast me staat voor altijd. Zeven oceanen vol tranen die mij dragen op de liefdesrivier aan jouw zij. Want waar mijn hart de branding breekt, is er één. De oceanen vol water en wind. De eindeloze zee waar de liefde begint en altijd groeit. Je bent de oceaan waarin mijn liefde bloeit. Tij in mijn ziel, water valt op een wiel, draait en draait. de weg die onder mijn voeten ligt. Als het gouden zand de duinen kust en jij me in jouw armen sluit voor altijd. Zeven oceanen. Zeven oceanen vol water en wind. De eindeloze zee waar de liefde begint en altijd groeit. Je bent de oceaan waarin mijn liefde bloeit. Zeven oceanen.